Gisteren leidden onthullingen van het AD uit formatiegesprekken tot frustratie bij de partijen. President Trump heeft weer gezegd dat hij vindt dat het geweld van zaterdag in Charlottesville van twee kanten kwam. Een uitspraak die veel Amerikanen opnieuw in het verkeerde keelgat is geschoten. Hij zei gisteren dat hij alle begrip heeft voor de extreemrechtse demonstranten. Afgelopen weekeinde was er ook al ophef toen Trump geen schuldige partij wilde aanwijzen voor het geweld. Onder druk veroordeelde hij maandag de rechtsextremisten alsnog, maar daar kwam hij gisteren dus deels van terug. In Heerenveen is een man van 60 gedood bij een steekpartij. Zijn zoon van 29 raakte gewond. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het is een man van 30 uit Drachten. Ook hij raakte gewond. De vader en zoon werden gisteravond in een huis in het buitengebied van Heerenveen aangevallen. De aanleiding voor de steekpartij is niet duidelijk. Veilig Verkeer Nederland wil dat de herenfiets wordt afgeschaft. Door, het hoge, door de hoge stang gebeuren er met herenfietsen ernstiger ongelukken dan met damesfietsen, zegt Veilig Verkeer. Ouderen kunnen makkelijker op en afstappen met een damesfiets. En ook zouden vaders met jonge kinderen beter op een damesmodel kunnen rijden. In Indonesië zijn dit jaar al zeker 60 verdachten van drugshandel doodgeschoten door de politie. Dat zijn er drie keer zoveel als heel vorig jaar, zegt Amnesty International. President Joko Widodo heeft de politie opgeroepen hard op te treden tegen drugshandel. Net als het buurland Filipijnen. Het weer, eerst kans op mist, later geregeld zon en misschien een bui. door wordt 22 tot 25 graden. Morgen en vrijdag meer buien en meer wind en 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Amsterdam staat tussen Ippenburg en Zoeterwoude nog 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. Op de N44 Den Haag richting Wassenaar een kwartier vertraging.